Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten en medewerkers van hogescholen en unies gaan vandaag naar Den Haag. Ze demonstreren daar tegen de bezuinigingen van het kabinet op onderwijs. Want nu minder geld daarin investeren zorgt ervoor dat we later in de problemen komen. Dat zegt deze organisatie van wetenschappers. Er stond ook vlak voor het weekend weer een groot stuk van economen in de krant... die heel duidelijk laten zien dat wat je nu investeert in onderwijs... en de hele breedte van het onderwijs, maar ook in innovatie en onderzoek... ja, dat betaalt zich op de iets langere termijn heel duidelijk terug in de welzijn van ons land. En dat geldt in alle landen zo. En daar bezuinig je in feite op. Dat denken wij dat dat voor, voor Nederland eh, niet zo'n goed idee is. We moeten volgens hen nu juist wel investeren in onderwijs. Zo kunnen we oplossingen bedenken voor de problemen van de toekomst... zoals klimaatverandering en gezondheidsproblemen. In Tiel in Gelderland zijn vannacht vier politieauto's in vlammen opgegaan. Ze stonden op de binnenplaats van een politiebureau. Toen de brandweer aankwam waren er al metershoge vlammen en veel rook. Door de hitte sprong ook een ruit van het politiebureau. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. En waarschijnlijk reden er pas donderdagmiddag weer treinen... tussen station Groningen en Groningen Europa Park. De treinen rijden niet door een spoorverzakking tussen die stations. Daar kwam ProRail dit weekend achter. Tussen de twee stations worden bussen ingezet. En een opvallende inbraakgolf in Eindhoven. Bij vier huizen is ingebroken en bij vier anderen is dat geprobeerd. En al die woningen hebben één ding gemeen. Er wonen expats uit India. Bij deze vrouwen is alles overhoop gehaald. They just uh, put everything out of the wardrobe, out of the computer table. Everything was a mess. Op camerabeelden lijkt de inbreker steeds dezelfde. Mogelijk heeft het allemaal te maken met het gerucht dat Indiase mensen vaak goud in huis bewaren. I would say this is a common misconception because that this is also a way which is actually spread out that Indians hoard gold. It is not the case. Klopt niks van, zeggen ze. En ze hopen dat de dader snel gepakt wordt. Het weer nog een grijze dag met veel regen. Eind van de middag zijn er pas weer wat opklaringen... maar ook dan is er nog kans op een losse bui.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 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging is uh, eh, 35 minuten. De A9 van uh, Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Battenverdorp. 25 minuten vertraging. A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere Hout en Eemnes doe je er 20 minuten langer over.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 You'll say have come between us Still I know you just don't care And I said, what about breakfast at She said, I think I remember Tiffany, she said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it.